Verder zeggen ze dat ze altijd naar eer en geweten hebben gehandeld. De twee wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen en corruptie. Ze zijn vanmiddag door de Rijksrecherche verhoord. Ook een raadslid van de groep De Mos wordt verdacht van betrokkenheid. In verband met het onderzoek zijn werkkamers en woonadressen doorzocht. Ook waren er huiszoekingen bij drie Haagse ondernemers. Bij een van die drie is een vuurwapen gevonden. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam... heeft een interimbestuurder voorgesteld aan minister Slop. Het is nog niet bekend om wie het gaat. De minister eiste twee weken geleden... dat het omstreden bestuur voor 14 oktober opstapt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer... en het zogeheten burgerschapsonderwijs is onder de maat. Slob moet nog wel instemmen met de voordracht en onder meer vaststellen of nu aan de eisen wordt voldaan. Bij huiszoekingen in Amsterdam heeft de politie bijna 13 miljoen euro gevonden. Het is een van de grootste vondsten van contant geld ooit in Nederland, zegt de politie. Zeven mensen zijn aangehouden. De groep wordt verdacht van invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland. Een Colombiaanse vrouw van 52 die in Amsterdam woont... had volgens de politie de leiding over de drugsbende. Een Nederlandse vrouw die Turkije niet uit mocht, is het land uitgevlucht. De vrouw had een uitreisverbod nadat ze eerder drie maanden in de gevangenis van Istanbul zat. De vrouw van 31 uit Rotterdam werd samen met haar dochtertje van vijf maanden opgepakt. Ze wordt in Turkije verdacht van lidmaatschap van de PKK en het maken van propaganda. In Rotterdam was ze lid van een Koerdische organisatie. In een verklaring zegt ze geen vertrouwen te hebben in een eerlijk proces... en dat ze daarom naar Nederland is gevlucht. Het weer vanavond blijft er buiig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het noordwesten vaker droog bij 7 tot 9 graden.